Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We komen volgend jaar waarschijnlijk bijna 40.000 opvangplaatsen voor asielzoekers tekort. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Er zijn veel verschillende problemen in de asielopvang die nu samenkomen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Er lopen contracten af die het COA heeft gesloten met grote locaties, zoals het eh, Lowlands terrein in Biddinghuizen en Duinrail. Want ja, straks wordt het weer voorjaar, de evenementen beginnen weer. Dan moeten dus die opvangplekken weer weg. Eh, daarnaast is er de crisisnoodopvang. Dat zijn die sporthallen. Nou, die willen daarmee stoppen per april. Dus er verdwijnen heel veel plekken. En tegelijkertijd komen er dit voorjaar weer heel veel mensen naar Nederland toe. Het COA verwacht dit jaar meer dan 75.000 plekken nodig te hebben. En dat is veel meer dan de afgelopen jaren. In het noorden van India is een flat ingestort. Ongeveer 30 mensen liggen nog onder het puin. Er zijn zeker drie doden. Het is niet bekend waardoor het gebouw instortte. Indiaanse media hebben het over een aardbeving in Nepal... die misschien de oorzaak is geweest. En FC Utrecht maakt komend seizoen een comeback in de eredivisie voor vrouwen. De Utrechtse club deed tot 2014 mee in de eredivisie... en sleepte één keer de KNVB-beker en een supercup in de wacht. Oud-voetbalster Marie Kok-Willemsen is blij dat de club weer van de partij is. Ja, dat is hartstikke leuk dat dat weer terugkomt. Je ziet wel dat ze wel hun lessons learned hebben met eh, hoe ze het nu willen insteken. En, en dat geeft me wel heel veel eh, vertrouwen. Met FC Utrecht erbij staat de teller in de eredivisie Eredivisie op 12 teams, één meer dan vorig jaar. En dat zorgt voor betere wedstrijden, denkt de oud-voetbalster. Ik denk dat we niet volle stadions krijgen, maar dat we wel een hele interessantere competitie krijgen met deze 12 clubs.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart nog wel 10 minuten vertraging. Aan de zuidkant van de stad, tussen Amsterdam eh, Oud-Zuid en Knappend Watergraafsmeer... nog 20 minuten oponthoud richting Diemen. Op de N232 Amstelveen-Haarlem, voor de aansluiting met de N205...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 The only kind of music he could understand was a big eight wheeler under his command. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as he rode down the line. started ringing the bell. Everybody hung around to tell Casey Jones was a coming to town on a 6-8 wheeler that was flat on the ground. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as he rode down the line. whistled wild. Said to his five, better oversee. Gonna make this rabbit do the boogie beat. Made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as it rolled down the line. boogie Archibald Brewster is een 16 nummer stellende kolos van trein gearomatiseerde songs en bevat veel folk, blues en country standards met een spoorwegthema.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 Ze wordt vaak beschouwd als een van de grootste vrouwelijke country-artiesten aller tijden. Someday. the one you buy one who breaks your devil heart mm. Welcome Back was een nummer 2 hit voor haar in 1986. Met Love Me Like You Used To Do deed ze een jaar later hetzelfde. In a cozy little restaurant for lovers It seems so out of place for you and me We used to bake the covers But now it's just a place to watch TV So love me like you used to When our love was brand new And darling, when we trouble here is bound to tag along We used to be each other's inspiration When it only took my touch to turn you on So love me like you used to When our love was brand new And darling, when we is het favoriete album van de maand. De hitlijsten staan vol met country wannabes, dus check the real thing. En dat is Isaac Hoskins. The real deal, dus Moments I Would Never Trade. I'd been putting my life back together when we were kissing in the street. When all the missing pieces found me and locust and hickory. When you told me that I was bad news and that I wasn't getting laid. That's one of the moments that I would never trade. Cause there are plenty painful memories that I'd gladly give away. Or some I guess I'd call regrets. Others are just okay, and some they seem so vibrant, while others tend to fade. And then there are the moments that I would never trade. There was a child standing at a fountain, and a firehouse to my back. When I took a knee, I held out a ring at the corner of Market and Path. Of all the corners I've ever stood on, and all the memories that I've made. That's one of the moments that I would never trade. I spent my whole life sitting instead of standing up to dance, waiting on the perfect moment, the right time take my chance. And you walk by with your smiling eyes, and a move had to be made. That's one of the moments I would never trade. Is there plenty painful memories that I'd gladly give away? Some I guess I call regrets. Others are just okay, and some, they seem so vibrant, while others tend to fade. Then there are the moments that I would never trade. was a high hill country August, and we were begging for a breeze. It's you and I in the Texas sky, and the justice of the peace. I told you I was yours forever, and to me you said the same. That's one of the moments that I would never trade. Yeah, these are just some of the moments that I would never trade. Vanuit het diepe zuiden van Texas maakt Courtney heel Rivia op Growing Pains indruk met een gloedvol, ingekleurd rootsalbum. Mooie persoonlijke songs en een zeer aansprekende stem vol gevoel. In Coffee Deals geeft zij daar blijk van. Crossroads. Country Tiptopper. shop. You can drown them here with a cup of good cheer. Heck, why not? I drown mine with chocolates. Coffee beans cover van deze week. Luc Koms blijft optreden en nieuwe muziek uitbrengen... en is bijzonder populair onder de jongere generatie countryliefhebbers. Hij heeft een grote fanbase die zijn muziek blijft waarderen. Hier is zijn versie van de John Anderson hit Seminole Wind. of Me is het debuutalbum van de Ierse zangeres Michelle Murphy. En daar vinden we ook If You Love Me Let Me Know op terug. that open wide to hold me closer. The hands that run their fingers through my hair.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 De Kendalls was een Amerikaans country duo, bestaande uit vader en dochter Royce Kendall en Jeannie. Het duo werd in 1976 opgericht en had een aantal hits in de late jaren 70 en vroege jaren 80. Ze scoorden een grootste succes met Heaven's Justice in Sin uit 1977. Deze single bereikte de eerste plaats in de charts. Beatles waren bekend om hun unieke stijl van country met een mix van traditionele en popmuziek. Ook met Sweet Desire en Thank God voor de radio scoorde het duo grote hits. Crossroads. Country Flashback. ons. Nu weer naar het heden. De in Boston woonachtige Drew Jeff heeft een ambitieuze houding ten opzichte van zijn muziek. Als Jake Swamp en The Pine wil hij alleen de drukte en energie van een volledige band combineren met het creëren van een intieme singer-songwriter ruimte. Empty Stomachs en Bloodshot Eyes met een sluwende drumbeat en een deuntje versterkt en wat hoa die bijdragen aan het sterke effect van deze song. Mooi hoor. Take me back to the field where it all started I left broken hearted on my own Sit on the swing, sit where you were your first kiss We can reminisce how it was back Take me back to the streets littered with cracks I fell on my ass when we learned to skate Sipping raw liquor on ice and We didn't really care, just wanted a buzz What I'd give to go back there, my friend And take more pictures knowing now that it'll end We'd stay up an hour later and watch the sunrise With empty stomachs and bloodshot eyes basements where we could be safely stoned. Once that we were alone, your mom smelled smoke. Came down the stairs, thought we were on blast. And you broke down and laughed, I knew it was okay. Fires in the sand, we'd be in the trees. Everyone beneath, we ruled them all. Just when it felt like those flames got too high Everyone said goodbye, we smoked alone What I'd give to go back in my friend And take more pictures knowing now that it'll end Stay up an hour later and watch the summit Empty stomachs and bloodshot eyes I memorize the route, but it don't feel the same Legacy toerde door het Verenigd Koninkrijk vanaf het midden jaren 90 tot 2005. Ze werden destijds aangekondigd als een country rockband, maar speelden een mix van traditionele country, honky-tonk country rock en soms zelfs country-achtige reggae. Let's Fall to Pieces, Together Again. Spotlight. Ben Gunn is een Australische countryzanger die Aussie Heartland Rock speelt. Hij speelt op de meeste grote countryfestivals in heel Australië en behoort daar tot de grote namen. Afkomstig van zijn nieuwe album zijn Down Highway 1 en Every Piece of You. Goedenavond dames en heren, u luistert naar ZFM Zandvoort. Het is 24 januari 2023. Straks om 8 uur kunt u luisteren naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Via de bekende kanalen. Via de radio, via ZFM TV. Via internet. En via de ZFM app. De techniek wordt gedaan door Isabel Geuronson. Straks om 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Hands and snorkel on the reef. Let's have to catch me Crossroads, Kees de Haan. Breeze in your hair, glow in your smile, my angel in white. your long silk dress to your ivory shoes Every piece of me loves every piece of you traditionele geluid draait bij Zacharia Malachi om zwaar drinken, zwaar feesten en ernstig hartzeer. Met local bar Opry Star, met daarop Hillbilly Me, levert hij een fraai album af. She don't eat biscuits and gravy or call BR 549. She don't drive a 95 Chevrolet and she don't drink Boone's Farm wine. listen to the Grand Ole Opry and she don't make no sweet tea. I wonder if that pretty California gal would love little old hillbilly me. Well, she sure can't rope or angle, but her lasso's around my heart. She's the beauty from the movie screen, and as my gal, she can play the part. Well, Hollywood has got it. Oh, forest lakes down in Tennessee. I wonder if that pretty California gal would love a little old hillbilly me. Those West Coast gals don't know what they're missing. Because a southern man is surely worth the kissing. sitting because a southern man is surely worth the kissing. They say the West is nice, but nothing beats the smell of that southern rain. I would gladly take the backwoods over a life of fortune and fame. But I would live next to Jet and Granny in the hills of Beverly. If I could get that pretty California gal to love a little old hillbilly me. If I could get that pretty California gal to love a little old hillbilly me. Laat me niet stoppen is de laatste song vertolkt door Chantelle Mussel. Helaas, ik moet wel, want mijn tijd zit erop. Tot volgende week. Dag. Goedenavond, dames en heren. Mocht u net inschakelen... Straks om 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. techniek is in handen van Isabel Geurlandson. Veel luisterplezier voor straks. De raadsvergadering op ZFM Zandvoort van de gemeente Zandvoort.